Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rechtszaak tegen Geert Wilders kan doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. De rechtbank is bevoegd om het proces tegen Wilders inhoudelijk te behandelen. Het OM mocht de PVV-leider wel voor deze rechtbank dagvaarden. Een deel van het verweer van Moscovic, de advocaat van Wilders, is daarmee verworpen. Het OM mag Wilders niet vervolgen voor vergelijkingen die hij maakte tussen de islam en het fascisme. Wel mag hij worden vervolgd voor verwijzingen naar het fascisme, de film Fitna en groepsbelediging. Het proces gaat op 13 april verder met het horen van getuigen. De rechtbank verwacht in juni uitspraak te kunnen doen in de zaak. Op de Amsterdamse effectenbeurs staat Spijker op fors verlies na berichten over nieuwe problemen bij Saab. Zweedse media melden dat de productie gisteren voor onbepaalde tijd is stilgelegd omdat er te weinig onderdelen zijn. Volgens vakbonden komt dat doordat Saab zijn rekeningen niet kan betalen. Maar volgens eigenaar Spijker zijn er geen grote problemen. Een woordvoerder zegt dat Saab in Zweden een hypergevoelig onderwerp is en dat er van een mug een olifant wordt gemaakt. Volgens topman Victor Muller wordt de productie vandaag weer hervat. Het aandeel spijkers staat in Amsterdam circa 15% lager. De afgelopen winter zijn er op de eerste hulp 18.000 mensen behandeld nadat ze waren uitgegleden. Bijna de helft van de slachtoffers was ouder dan 55. De meeste hadden botbreuken die ze hadden opgelopen bij een valpartij op een gladde stoep. Zo'n 2.500 fietsers en brommers raakten gewond doordat ze onderuit gingen. Dat was de helft minder dan vorig jaar. De Stichting Consumentenveiligheid Volgens de Stichting Consumentenveiligheid komt dat doordat er dit jaar beter is gestrooid op wegen en fietspaden. Bij elkaar kostte de behandeling van botbreuken en kneuzingen door de gladheid ruim 50 miljoen euro aan medische kosten en 36 miljoen euro omdat mensen niet naar hun werk konden. Het weer, in het oosten eerst nog zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking en later op de dag regen.